Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Utrecht zijn twee flatgebouwen ontruimd vanwege een auto met vermoedelijk gevaarlijke stoffen. De auto staat geparkeerd in de buurt van de flats aan de Aziëlaan. Wat voor gevaarlijke stoffen het zouden kunnen zijn is nog onduidelijk. Twee straten in de buurt zijn afgesloten. En onder andere de brandweer en de explosieve opruimingsdienst zijn erbij. Volgens RTV Utrecht zijn zo'n 160 mensen uit hun appartement gehaald. Rijkswaterstaat denkt dat er de afgelopen weken acht keer bewust puin op de snelweg is gegooid in de buurt van Apeldoorn. Het puin werd iedere keer s'nachts gevonden vlakbij een viaduct. Het gebeurde zeven keer op de A50 en één keer vannacht op de A1. In de buurt van Uggelen raakten enkele auto's en vrachtwagens zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden weggetakeld. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Op de A4 bij knooppunt Burgerveen is vanmiddag een ongeluk gebeurd met twee touringcars en twee auto's. Een onbekend aantal inzittenden raakte gewond. Ze hadden volgens de politie vooral nek- en hoofdklachten. De bussen waren allebei van Flixbus. De passagiers zijn met andere bussen vervoerd en Ozzy Osbourne is overleden. Hij heeft zijn familie laten weten. De heavy metalster hield een paar weken geleden nog een afscheidsconcert met zijn band Black Sabbath. Osbourne was met Black Sabbath een van de pioniers van de heavy metal met hits als Paranoid en Iron Man. In de jaren nul was hij op MTV te zien in de reality-tv-serie The Osbournes... waarin zijn enigszins chaotische gezinsleven met vrouw en kinderen werd getoond. Mede vanwege zijn levensstijl had hij de afgelopen jaren allerlei gezondheidsproblemen. u Osbourne is 76 jaar geworden. Het weer, op veel plaatsen droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen licht wisselvallig met wat zon en vooral in het zuiden en zuidoosten een bui. Met een matige westelijke wind wordt het 21 tot 24 graden.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 So lucky loving her. says we're not responsible. She thinks with her chin up. She always makes some common sense, always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are.